De prijs ligt nu een stuk boven de marktprijs. Kiev moet nu ruim 350 euro per 1000 kubieke meter betalen. De marktprijs ligt rond de 250 euro. Het Russische energiebedrijf Gazprom wil ook dat Oekraïne haast maakt met het terugbetalen van zijn schuld, die zo'n 2 miljard euro zou bedragen. Vakbonden zijn bang dat een sluiting van sigarettenfabrikant Philip Morris in Bergen-op-Zoom op handen is. Philip Morris heeft alle werknemers van de fabriek per brief opgeroepen voor een personeelsbijeenkomst morgen, waarin een belangrijke mededeling wordt gedaan. Volgens de vakbonden is daardoor grote onrust ontstaan onder de werknemers. Bij de sigarettenfabriek in Bergen-op-Zoom werken 1500 mensen. Volgens de vakbonden maakt de vestiging winst. Het OM heeft een werkstraf geëist van 60 uur en een voorwaardelijke rijontzegging tegen een man die met zijn racefiets op een tegemoetkomende fietster botste. De 78-jarige vrouw kwam om het leven. Justitie vindt dat de 64-jarige man schuldig is aan het ongeval. Hij maakte deel uit van een groep wielrenners en reed zo ver naar links dat hij op de andere weghelft kwam en tegen de vrouw aanreed. De rechter doet over twee weken uitspraak. Kambuur-Leeuwarden doet morgen aangifte tegen de railschoppers die verantwoordelijk zijn voor het vroegtijdige vertrek van trainer Dwight Lodeweges. De bedreigingen en intimidaties begonnen nadat Lodeweges bekendmaakte dat hij volgend seizoen trainer is van aartsrivaal Heerenveen. Kambuurvoorzitter Smit zegt dat hij er alles aan zal doen om de daders aan te pakken. Het weer aan de noordkust mist van zee. Het is daar 11 graden. In de rest van het land is het 18 tot 23 graden, maar kan een enkele bui vallen. Morgen van tijd tot tijd zon, maar ook buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan 16 tot 23 graden. Dit was het en... Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Blaricum en Eembrugge 8 kilometer door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. De A13 Den Haag Rotterdam voor de afrit Berkel en Rode Reis 3. De A20 Hoek van Holland-Gouda bij het plein 4 kilometer. En bij Moordrecht nog eens 3. En vanuit Gouda staat voor de afrit Rotterdam Centrum 3 kilometer.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 Hans is andere leuke dingen aan doen. Maar hij heeft mij echter de eer gegund om samen met Bart van der Meer... de komende twee uur mooie muziek voor u te draaien. Zoals ik al zei, achter de knoppen zit Bart van der Meer en mijn naam is Willem de Zwart. Het is vandaag een heerlijke zonnige dag. Voor de mensen die werken nog één dagje arbeiden. En dan eh, gaat het weer eh, helemaal los. Het is een mooie reden om met een vrolijk nummer te beginnen van Bruce Springsteen. En het heet Out in the Streets. seen your tears a mile away. When you left me on that lonely day, well, at least by now you know the score. Every love match leaves the loser sore. So the t-shirt van de Crickets uit 1988. De echte muziekliefhebber heeft natuurlijk al lang gehoord dat Paul McCartney de bas speelt, de achtergrond zingt en ook het nummer geproduceerd heeft. We gaan nu met een leuk nummer verder van John Hyatt. Het is een, eh, een, een liedje wat hij zingt, wat een, eh, een, gevoel een heleboel ouders hebben als ze een tienerdochter hebben die thuiskomt met een jongen waarvan ze op de zag gezegd nou niet helemaal van onder de indruk zijn. Het nummer heet She Loves the Jerk. We talked tortured to death, crying on the telephone. Nights when he drinks at home, she has to whisper through her tears. Johnny, she says, you'd never do these things to me. But I can never make her see. He's wasted such precious years. Will you marry the wrong guy? Is all I ever say. He's a no good so and so. But she'll never let him go. Though she knows it'll never work. She loves the joke. the guy always out on the make. I guess he had what it takes to turn the heads of pretty girls. She thought he would change. The worst of us would settle down, but he couldn't stay out of town not even with this precious pearl. Now she lives with the lies and the bumps and the bruises. He's a no good so and so. But she'll never let him go, though she knows it'll never work. She loves the jerk was het nummer If Not For You van George Harrison. Het werd in 1971 geschreven door Bob Dylan. Het volgende nummer wat we gaan draaien is van Tom Petty uit 1980. Het is het nummer Refugee. friend. What's up van de Four Non Blondes. Het is niet voor te stellen dat het nummer alweer ruim 20 jaar oud is, maar het blijft fantastisch. We gaan nu verder met een Nederlandse band, ook met een fantastische zangeres. Het is de groep Barrelhouse met een nummer uit 2003 en het heet Last Night I Lost the Best Friend I Ever Had. so damn Bobby. was Me and Bobby McGee van Janis Joplin. Een nummer geschreven door Chris Christofferson in 1971. Helaas was dit een postume hit voor Janis. Het volgende nummer wat we voor gaan draaien is een nummer wat, eh, waar John Denver in het verleden een behoorlijke hit mee heeft gehad. Maar nu een andere uitvoering van John Fogerty. En het heet Back Home Again. There's a storm across the valley clouds are rolling in. The afternoon is heavy on your shoulders. There's a truck out on the four lane, a mile or more away. The whining of his wheels just makes it colder. He's an hour away from riding your prayers up in the sky. And ten days on the road are barely gone. There's a fire softly burning, supper's on the stove. But it's a light in your eyes, it makes him warm. Hey, it's good to be back home. so old farm feels like a long lost friend. Yes, and hey, it's good to be back home again. There's all the news to tell him. How'd you spend your time? What's the latest thing the neighbors say? And your mother called last Friday, sunshine made her cry. You felt the baby move just yesterday. Hey, it's good to be back home again. Sometimes this old farm feels like a long lost friend and hey, it's good to be back home again. happiness that living with you brings me. It's the sweetest thing I know of, just spending time with you. It's the little things that make a house a home. Like a fire softly burning, supper on the stove light in your eyes, it makes me warm. Hey, it's good to be back home again. Sometimes it's so far, it feels like a long lost friend. Yes, and hey, it's good to be back home again. this old farm feels like a long lost friend. Hey, it's good to be back home again. Say, hey, it's good to be back Dit was You Better Move On in de uitvoering van Mink de Ook de Rolling Stones hebben het in het verleden opgenomen in de 60 jaren. En het is in 1962 geschreven door Arthur Alexander. Die trouwens zelf ook het lied in een hele mooie uitvoering heeft eh, gebracht. We gaan nu verder met een Haagse band, een Haagse bluesband, The Living Blues. En het prachtige nummer heet Shylina. was Come On Let's Go van Los Lobos uit 1987. In de 50 jaren, 1958 om precies te zijn, was dit een hit voor Richie Valens. We gaan verder met een, zo, een van de solo-albums van Mick Jagger. Het album heet Wandering Spirit en het nummer heet Evening Gown. People say I'm high class But I'm low down all the while People think that I'm crazy When I flash that California smile mm, But I can still paint the town All the colors juist In My Life. Een nummer geschreven door Lennon en McCartney in 1965. En nu in een wat minder bekende uitvoering van Bette Midler. Maar absoluut een verantwoorde uitvoering. We gaan er even uit voor de reclame en het nieuws. En we hopen dat u het volgende uur ook naar ons zult luisteren.